Drie uur. Dikter Hark met het NOS-journaal. Dat er voor- en nadelen zitten aan langdurige loonmatiging. Na afloop van de ministerraad benadrukte hij geen oproep te doen voor loonstijgingen... en zei zich niet te willen mengen in de discussie tussen werkgevers en werknemers. Volgens hem gaat het vooral om een verantwoorde loonontwikkeling. Asscher ziet het als zijn voornaamste taak om te zorgen voor werkgelegenheid. En het vertrouwen van de consumenten moet terug, vindt de vicepremier. Minister van Financiën Dijsselbloem is de enige kandidaat voor het voorzitterschap van de Eurogroep. Tot 12 uur vanmiddag konden gegadigden zich voor deze functie melden. Maar volgens de huidige voorzitter van de Eurogroep, de Luxemburger Juncker, heeft alleen Dijsselbloem dat gedaan. Waarschijnlijk maandag wordt er meer bekendgemaakt over de benoeming van een nieuwe voorzitter. Het kabinet wil een Europees register voor bestuurders van bedrijven die fraude hebben gepleegd. Staatssecretaris Teven van Veiligheid en Justitie deed daarvoor voorstellen tijdens een Europese raad in Dublin. Met het register wil het kabinet voorkomen dat iemand die in een EU-land een strafrechtelijk of civielrechtelijk bestuursverbod heeft gekregen, in een ander land doorgaat met frauderen. Het plan van Teven sluit aan bij eerdere voorstellen van het kabinet om faillissementsfraude harder aan te pakken. Er komt geen doorstart voor fosforproducent Terfos in Vlissingen. De kans is minimaal dat er nog een koper opdaagt voor het Zeeuwse bedrijf. Bij Termfos werkten tot november vorig jaar 430 mensen. Voor de werkgelegenheid in Vlissingen is dit slecht nieuws, stellen de curatoren in een verklaring. Voor de dochterbedrijven van Terfos in het buitenland is wel interesse. curatoren verwachten vandaag een van de buitenlandse ondernemingen te kunnen verkopen. Dan nog het weer vanavond bewolkt, behalve in het noorden en noordwesten. Vannacht vriest het een graad of 4, 5. Morgen in het noorden kans op een beetje zon. In het zuiden valt dan wat lichte sneeuw. Dit was het. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar staat we knop het Velsen 3 kilometer file. Op de ring van Amsterdam de A10 West richting Zaanstad voor de Koentunnel 2 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Dat alweer in de 23e jaargang en dit is de derde aflevering daarvan in 2013. In de lijst deze week 15 stijgers, 4 zittenblijvers, 19 dalers en 2 nieuwe binnenkomers. En dat er ook twee platen natuurlijk ruimte hebben gemaakt in de lijst. Vorige week nog te langs genoteerde met 17 weken Carly Rae Jepsen Kiss En deze week verdwijnt ze uit de lijst. En de winnaar is van het Eurovisie Songfestival Loreen, My Heart Is Refusing Me. De winnaar deze natuurlijk niet met deze plaat, maar dit is haar tweede single. 14 weken lang stond hij in de lijst van Europa. En deze week verdwijnt hij uit de lijst. Een goede week voor Ben Howard, de Fear. 11 plaatsen winst, daarmee de snelste stijger. De snelste dadelijk komt er straks aan. We gaan hem draaien voor je. De One Direction, Live While We Are Young, zakt en namelijk 7. We beginnen vandaag gewoon met de langsgenoteerde plaat van deze week. In handen van een Noord-Koreaan. Hij heeft eh, besloten dat hij deze plaat nooit meer gaat doen tijdens een optreden.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 Gangnam Style. Gangnam Style. Hey, sexy lady. Op, op, op, op, op aan Gangnam Style. Hey, sexy lady. Op, op, op, op. Op aan Gangnam Style. we young uitzending met de langsgenoteerde plaat van Pasai en de Gundam Style. Dat is alweer 17 weken in de lijst, wel zakken van 37 naar 39. En op 38e plaats die de meeste plaatsen verliest, The One Direction. Live While We're Young. In de 16e week zakken zij van 31 naar 38. Deze plaat uh, verliest ook een beetje. Zes plaatsen in totaal van 30 zakken naar 36. In de 16e week Bruno Mars, Locked het Out of Heaven. 36 Bruno Mars en Locks It Out of Heaven. Vorige week dus nog op 30, nu zak het naar 36. 35 is voor Olly Murph, Florida en The Troublemaker. In 13 weken zakken die ook 6 plaatsen naar 35. De eerste binnenkomen op 34. Een Schotse zangeres uit de R&B en soulhoek. Dan heb ik het over Emily Sandé. Ze heeft eerst zelfs nog vier jaar lang eh, medicijnen gestudeerd... maar daarna is ze toch voor andere veel liedjes gaan schrijven. Nummers van Cher Lloyd, Susan Ball, Brian Collis, Leona Lewis, Sheryl Cole en Tini Tampa kwamen allemaal uit de pen van Emily Sunday. 2010 was het tijd dat ze voor zichzelf wat ging doen en stekende als soloartiest een platencontract bij Virgin Records. Augustus 2011 verscheen dan de eerste solo-single Heaven. In november van dat jaar komt ook haar tweede single Daddy uit. Beide tracks stonden op het album wat 6 februari 2012 een feit was, Or Vision of Evans. 12 december, eh, nee, 15 december 2011. Even voordat het album dus uitkomt, wint ze ook nog een Bridge Award of Critic's Choice of 2012. Als meest belovende nieuwe artiest. En nu zitten we in de derde week van januari en is het weer tijd voor een nieuwe hit op naam van Emily Sandé. En het is het prachtige, rustige clown geworden. Nummer 34, Emily Sandé. Cause from over here I miss the joke Clear the way for my crash landing I've done it again Another number for your notes I'd be smiling if I wasn't so desperate patient if I had the time I could stop and answer all of your questions As soon as I find out How I can move from the back of a line I'll be your clown it was my decision And the money was just rolling in If I had more than my ambition I'll have time for please I'll have time for thank you as soon I, I, I, I, I can pay for everything that's on you. So everything is on me. Got them girls going Cindy Lauper, Gaga, and a little blondie. If you ain't drunk, then you're in the wrong club. Don't feel sexy, you're on the wrong beach. Tell the bar that we don't want no glass, just bottles and a bite, brand, everybody want each. Yeah, so bring the verb, click out. We can rather hit the big three out. Party like it's carnival in Rio. Life's too short, they need to be out. Yo, we live, we die, we give, we try, we kiss, we so we can have a good time. Yeah. Many busy looking for the next top model who's wearing something new and something old and something borrowed. I know this crazy life can be a bit of pills and swallow, so forget about tomorrow. Tonight we're drinking from the bottle. Always long as they ain't getting it wrong, then everything is alright. Got them girls going high, the cream, the Kardashians, we got the root sides. If you ain't lean, then you're in the wrong scene. If you ain't hiding, you're not on my vibe. Tell the bar that we don't need no sparklers or nothing, just keep the bottles coming all night. Yeah, so bring the verb, free go. Think about it, hit the big 3 out. Party like it's carnival with Rio. Life's too short, they need to be out. Yo, we live, we die, we give, we try, we kiss, we fight so we can have a good time, yeah And they're busy looking for the next top model Who's wearing something new and something old and something borrowed I know this crazy life can be a bitter pill to swallow So forget about tomorrow Tonight, we're drinking from the 34 het mooie Emily Sunday, of het mooie clown van Emily Sunday moet ik natuurlijk zeggen. En daarna gingen we meteen door met een wat eh, drukker nummer. De tweede week voor Colvin Harris en Tinny Tampa, Drinking from the Bottle. De tweede week gaat die plaat omhoog van 36 naar 32. 31 vinden we de hoogte binnenkomen van vandaag. Een Ierse band, die begint langzaam meer een vaste waarde te worden in de hitlijsten. Voor the first time, Nothing en Break Even waren al grote hits. En hun laatste single Hall of Fame vormde geen uitzondering op deze lijst. Hall of Fame is de leadsingle van het laatste album van deze band, Number 3, dat eveneens een groot commercieel succes mag worden genoemd. Voorlopig gelijk niks The Script, want daar hebben we het over af te en brengt, eh, brengen ze een eh, tweede single, Six Degrees of Separation. Number 3 mag dan commercieel gezien een succes heten. De critici die lusten er geen pap van. Ik zelf bevind me ook in die zeldzame positie dat ik het met de critici eh, soms eens ben. In dit geval eh, niet heel erg, want ik vind het gewoon een, een goede plaat weer. Philippe Fabers, een uh, pijnlijke conclusie van deze critici. Dat ze het nummer niet echt mooi vinden en ook het album een beetje van hetzelfde. Er mag overigens geen twijfel over bestaan dat Six Degree of Separation opnieuw een hit wordt voor deze Ieren. Misschien de erbarmelijke toestand van de rest van de plaat dat feest daarna wel eh, snel afgelopen zijn. Veel andere nummers van dit album zullen de hitlijst niet bereiken. Anders verschillende critici op internet. You've read the books, you've watched the shows. What's the best way no one knows you? Six Degrees of Separation, dus wel de script. Nieuw win op 31. You're doing all these things out of desperation You're going six degrees of separation. You hear the drink, you take a talk, Watch the past go up in smoke. You fake a smile, you lie and say you're better now than ever. And your life's okay when it's not. of separation. degrees of separation. First, you see the worst is man uit Ierland van The Script en Six Degrees of Separation. De hoogste binnenkomer op deze 18e januari. Op 40 vinden we Sheryl Cole, Fred 32 Screw You zakt een plekje verder naar beneden in de 16e week. Bazaar in de Gundam Style 17 weken zak het van 37 naar 39. One Direction, Live While We Are Young staat 16 weken in de lijst, zakt van 31 naar 38. 37 twee plaatsen verlies in de 14e week. Pitbull, TGR en Don't Stop the Party. Bruno Mars, Locked It Out of Heaven, staat 16 weken in de lijst. Zak van 30 naar 36 en van 29 naar 35 in de 13e week. Olly Murs, Flowrider en The Troublemaker. Het mooie Clown van Emily Sandé komt nieuw binnen op 34. 33, 6 plaatsen verlies in de 13e week voor Calvin Harris en Florence Wells, Sweet Nothing. En nog een keer Calvin Harris, maar dan met Tini Tampa en Drinking From The Bottle in de tweede week omhoog van 36 naar 32. De hoogste binnenkomen net op 31 is van de script Six Degrees of Separation. 30 is er voor Ellie Golding, Anything Could Happen. En dit is Let It van Flowride op 29. Good time, go home No, go on. Come on, baby, let the good times go on. Come on, baby, let the good times go on. Come on, baby, let the good times Like Woodstock did it Brand new Dylan, bob to the music, psychedelic visit. My heart beat acoustic, moves like Kendrick. Spark to a fire, then a flame and kiss it. Go hard in my lane, both strikes in the blizzard. Hit Ten million in the brain, gotta roll with the vision. Vision of a good time, all I wanna know when the party gon' start, let the good time roll. Come on, let's go. You got a lot of living, keep the body on the road. Ain't nothing like the feeling when you're winning in your soul. The wheel keeps spinning, only got one goal. Don't stop, stop the joke and stop, stop the flow. The real ain't ready, cause I rock the globe. So act like you know, act like you know, act like you know. Just what to do when the good time Notice when you shine like chrome, gotta find that zone. It's a mind of its own. Love roller coaster, loop around and it's gone. Love roller coaster, up and down, pretty strong. Just like gold, I'm already sold. Let the good time roll. All around the clock, clock up in the spot, spot. Pull up in the Chevy, so classy and hot, hot. Pockets feeling heavy, gotta spin what you got, got. What you to sell? I ain't already rock, rock. Gotta let go, pedal to the flow. So incredible, so much better with the flow. Ready for the show, like I'm singing Hey Joe. Do it like a pro, let the good times roll. roll, roll, roll, roll. And let's go all night, all night. Wake up the club and let's go all out, all out. More drinks for us, toast to the good times. May they last forever. We're young to the good times. Raise your glass, let's all have some fun. baby, let the good times roll. Come on, baby, let the good times roll.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 En op 28 daartussen Adele en Skyfall. Zij zakt drie plaatsen in de 15e week alweer. Dit is Lawson. Die is eh, Standing in the Dark. 12 weken lang alweer. Zakt van 19 naar 24. sitting here wide awake Thinking about when I last saw you I know you're not far away Close my eyes and I still see you Lying here next to me Wearing nothing but a smile I gotta leave right away Counting cracks along the pavement To see you face to face thinking about the conversation. I know I'm not one to change. I've never wanted nothing. Icona Pop. Samen met Charlie XCX. I love it. Dat zei ik, ja. In de derde week gaat de plaat omhoog. En wel van 28 naar 23. En dan hoor je ook nog eh, Lawson op 24. Hij verliest 5 plaatsen in de 12e week met A Standing in the Dark. Rita Ora kwam 5 weken geleden de lijst binnen met Radio Activity. deze week gaat ze omhoog van 24 naar 22. 22 Rita Ora. En de man op nummer 21 die kan je weer gaan tegenkomen als je naar Pinkpop gaat. Het festival duurt dit jaar van 14 tot en met 16 juni. En Ben Howard is aan dat rijtje toegevoegd. Ik ben blij dat ik weer naar Nederland toe kan komen, twitterde de singer en songwriter die bekend werd met het nummer Keep Your Head Up. Vorig jaar stond hij natuurlijk ook al op het festival en andere leden die komen, dat zijn eh, de Script, of andere bands natuurlijk, de Script, Triggerfinger en Green Day. Die zijn al eh, bevestigd door de organisatie van Pinkpop. En eh, Ben Howard komt erbij. En dan zal hij vast ook wel deze plaat ten gehore brengen. In de tweede week is deze plaat de snelste stijger. Van 32 omhoog naar 21. Ben Howard en The veer. Just a blade in the grass I spoke onto the wheel Oh my, my cold song 14 tot 16 juni staat hij dus op Pinkpop. Mocht je erheen willen, eind volgende maand, eind februari, dan begint eh, de voorverkoop van Pinkpop. Onder andere dus Ben Howard, The Script, Triggerfinger en Green Day, die zijn allemaal al bevestigd. Nummer 21 was dit dan Ben Howard. Bijna 4 uur op deze koude vrijdagmiddag. Tijd voor ons om nog maar eens even achterom te gaan kijken dan. Ellie Golding, Anything Could Happen. Deze week eh, zakkend van 26 naar 30. Flowrider, Let It Roll staat twee weken in de lijst. Gaat omhoog van 34 naar 29. En Adele, Skyfall in de 15e week zakt zij drie plaatsen van 25 naar 28. Rihanna, Mickey Eco en Stay. In de derde week gaan zij zes plaatsen omhoog van 33 naar 27. Tom Odell en Other Love die zakt zes plaatsen van 20 naar 26 in de 12e week. En eh, de Manfred Sons, The Lover of the Light, staat ondertussen 11 weken in de lijst. Vorige week nog 22. Deze week terug te winnen op 25. Lawson die is eh, Standing in the Dark. En in die 12 weken zakt hij wel 5 plaatsen van 19 naar 24. Icona Pop, I Love It. In de derde week gaat zij 5 eh, plaatsen omhoog van 28 naar 23. Rita Ora, Radioactivity, staat 5 weken in lijst omhoog van 24 naar 22. Ben Howard was deze week de snelste stijger van allemaal. tweede week dat hij pas in de lijst staat met De Veer. Maar deze week al omhoog van 32 naar 21. Zometeen na het nieuws van 4 uur gaan wij op weg naar de nummer 1 van Europa. En welke plaat dat is, dat hoor je natuurlijk even voordat jouw weekend gaat beginnen. Even voor de klok van 5 uur gaan we bekendmaken wie de nummer 1 is. Vier weken geleden kwam Taylor Swift de lijst in. En deze week gaat ze omhoog van 23 naar 20. En dat doet ze met uh, I Knew You Were Trouble.